Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Duitsland is een derde verdachte opgepakt voor de verdwijning van een 50-jarige Amsterdammer die sinds mei wordt vermist. Gisteren vond de politie een lichaam bij een woning in Noordhoorn, net over de grens bij Enschede. Onderzocht wordt of het om de vermiste Amsterdammer gaat. Twee bewoners van het huis in Noordhoorn werden eerder al opgepakt. De derde werd gisteravond gearresteerd in de buurt van Münster. De drie verdachten zijn allemaal Nederlanders. Bij het huis in Noordhoorn werd ook een hennepkwekerij gevonden. Het vliegtuig dat in Dubai in brand vloog had waarschijnlijk problemen met het landingsgestel. De verkeerstoren op het vliegveld zou hebben gewaarschuwd dat het landingsgestel moest worden uitgeklapt. De piloot meldde dat hij een doorstart wilde maken, maar dat mislukte. De Boeing van de maatschappij Emirates maakte uiteindelijk een buiklanding en vloog in brand. De 282 passagiers en 18 bemanningsleden konden het toestel op tijd verlaten. In Rio de Janeiro zijn nog maar weinig hotelkamers beschikbaar voor mensen die willen kijken naar de Olympische Spelen. Ruim 95% van de hotels zit vol, meldt boekingssite Trivago. De prijzen zijn ruim twee keer zo hoog als normaal, gemiddeld bijna 300 euro per kamer per nacht. In andere steden waar Olympische wedstrijden zijn, zoals Sao Paulo, zijn nog wel genoeg bedden vrij. De Chinese bus die over het verkeer heen rijdt... heeft zijn eerste buitentestrit gemaakt. De elektrische bus schuift als een soort overkapping over het verkeer heen. Hij is bijna 8 meter breed en hangt 2 meter boven het asfalt... en de wielen staan aan weerszijden van de weg. De testrit duurde maar kort. Na 300 meter stond de bus weer stil. De Chinezen wilden ermee aantonen dat het concept werkt. Critici vragen zich nog wel af of de bus zich in normaal verkeer wel goed kan bewegen. Het weer, op veel plaatsen grijs en regen of motregen.